Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. VN-chef Ban moe nationale gemeenschap meer geld beschikbaar stelt voor de bestrijding van HIV en AIDS. De VN-chef waarschuwt dat er een financieel tekort dreigt. De doelstelling van de VN om in 2015 de stijging van het aantal besmettingen een halt toe te roepen wordt niet gehaald als er niet meer geld beschikbaar komt. In 2015 is 22 tot 24 miljard dollar nodig, zegt Ban. In december 2010 waren er 34 miljoen mensen met HIV. Bijna 70% van hen leeft in Sub-Sahara-Afrika. In Oost-Europa, Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Noord-Afrika stijgt het aantal besmettingen. In de trein van Eindhoven naar Tilburg is een steekpartij geweest. Er is één gewonde en er zijn vier mensen aangehouden, zegt de politie. Voor het steekincident ontstond in de trein een vechtpartij waarbij zo'n acht passagiers betrokken waren. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Vanwege het politieonderzoek lag het treinverkeer tussen Eindhoven en Tilburg korte tijd stil. Over de toedracht van de steekpartij is nog niets bekend. In de Amerikaanse staat Louisiana is zo'n 300.000 liter ruwe olie weggelekt uit een pijpleiding. Oliemaatschappij ExxonMobil ontdekte het lek toen de druk in de leiding plotseling lager werd. De olie lekte weg in de plaats Torbert op het platteland in het noorden van Louisiana. De oorzaak van het lek is nog onbekend. ExxonMobil is begonnen met opruimen en volgens het bedrijf valt de schade aan het milieu mee. Dick Advocaat keert volgend seizoen terug als trainer van PSV. Tegen Voetbal International heeft hij gezegd dat hij mondelinge afspraken heeft gemaakt met de club uit Eindhoven. En dat hij verwacht dat die deze week op papier worden gezet. De advocaat stopt na het EK als bondscoach van Rusland. Ook Mark van Bommel zou op het punt staan om terug te keren naar PSV. PSV wil de berichten nog niet bevestigen.